7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een fonds om asbestdaken te vervangen. Huiseigenaren die het verwijderen niet zelf kunnen betalen... kunnen uit dat fonds geld lenen tegen een lage rente. Het kabinet wilde eerder een verbod op asbestdaken... omdat het een kankerverwekkende stof is. Maar de Eerste Kamer vond dat daardoor te veel mensen... in de problemen zouden komen en stemde tegen. Met dit fonds hoopt het kabinet alsnog mensen te verleiden hun dak te vervangen. Op snelwegen in Nederland is het onveiliger geworden, schrijft NRC. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid denkt dat dat komt omdat er minder politietoezicht is. De onderzoekers noemen dat zorgwekkend en vinden dat het aantal controles omhoog moet. Mensen die hulpverleners belagen krijgen altijd een celstraf. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Grapperhaus en Dekker volgens de Telegraaf vandaag presenteren. Met een taakstrafverbod willen de ministers voorkomen dat rechters een taakstraf of boete opleggen aan mensen die geweld gebruiken tegen agenten, ambulancebroeders en brandweermannen. Deze hele week demonstreren boeren op verschillende plekken in het land. Landbouworganisatie LTO Noord heeft de 14.000 leden opgeroepen... om vanaf 12 uur vanmiddag actie te voeren bij provinciehuizen. LTO wil dat de provinciale regels over stikstof van tafel gaan of opgeschort worden. Woensdag is er een grote landelijke protestdag. Ecuador trekt de omstreden verhoging van brandstofprijzen terug. Die verhoging was voor veel mensen reden om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Het kwam tot een hard treffen tussen politie en demonstranten. En daar vielen zeker vier doden bij. President Moreno ging in gesprek met inheemse protestleiders. Vlak daarna werd bekend dat de prijsverhoging van de baan is. Het weer vanuit het zuiden bewolkt met regen of modderregen en het wordt 14 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het weer wat drukker op de weg. Vooral op de A1 staat het behoorlijk vast en dat komt door een ongeluk. Van Amersfoort naar Amsterdam ben je ruim een half uur langer onderweg... tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Horen naar Zaandam staat het vast voor Purmerend Noord. Een kwartier tijdverlies daar. Op de A10 de ring noord van Amsterdam voor de Koentunnel 10 minuten vertraging.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 Set the turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Set the bloodhound to the staggered bay. I thought you were my friend. who wrote the bill. Please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's wondrous maze. Said Robin Hood to Lily. Rest in peace and talk and stroll, a very precious fiddle. Said knife and fork to sausage roll, it's peaky in the middle.